Freddy van met het NOS-journaal. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken wil dat het internationaal strafhof Israël vervolgt voor oorlogsmisdaden. Minister Malki pleitte daarvoor tijdens een persconferentie in Den Haag. Hij is hoopvol dat er een permanent staakt het vuren komt in de Gazastrook, maar hij denkt dat Israël daar de sleutel voor in handen heeft. Hij vindt dat de westerse landen niets doen om de Palestijnen te helpen. Malki heeft later vanmiddag een afspraak met minister Timmermans. In Den Haag zijn 39 demonstranten aangehouden bij een protest tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. De betogers gingen op de weg zitten en vertrokken niet toen de politie dat vroeg. Er is massaal politie op de been om te voorkomen dat de betogers naar de Israëlische ambassade trekken. Er is ook ME aanwezig. Bij een demonstratie twee weken geleden in Den Haag werden ISIS-vlaggen meegedragen en antisemitische leuzen geroepen. De hypotheekrente blijft maar dalen. De rente voor een gemiddelde hypotheek van 10 jaar met hypotheekgarantie is nu minder dan 3,5 procent. Dat heeft de hypotheekshop berekend. Sinds de metingen werd vast, werden vastgelegd in 1965 heeft de rente nog nooit zo laag gestaan. Het komt onder meer doordat de vraag naar hypotheken betrekkelijk laag is. De woningmarkt komt nog maar mondjesmaat op gang. Internetbedrijf Google scant bestanden van zijn gebruikers op kinderporno en waarschuwt de politie als er iets wordt gevonden. Dat heeft het bedrijf bevestigd na een zaak in de Amerikaanse staat Texas. Google benadrukt dat alleen wordt gezocht naar kinderporno en niet naar andere criminele activiteiten. Het was al langer bekend dat Google e-mails scant om de interesses van gebruikers te ontdekken. Het weer, veel zon, in het binnenland een paar stapelwolken, maar daar valt Alleen in het noordoosten mogelijk nog een buitje uit. Het wordt ongeveer 22 graden.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 Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Se eu... Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, se eu te pegar você vai ver Lê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer Ah, se eu te pegar você vai ver, viu?